Maarten met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis. Er zijn tientallen kruisraketten afgevuurd op een basis in de buurt van de stad Homs. Over slachtoffers is niets bekend. De VS zegt dat het een reactie is op de aanvallen met gifgas afgelopen dinsdag. Zeker 100 mensen kwamen daardoor om het leven. Amerika geeft de regering van Assad daarvan de schuld en zegt dat die aanvallen vanaf het vliegveld bij Homs zijn uitgevoerd. Het is het eerste grote ingrijpen van de regering Trump in Syrië. Eerder voerde de VS alleen aanvallen uit op doelen van IS in Syrië. President Trump zei na de aanvallen dat hij alle beschaafde landen oproept om een eind te maken aan het bloedvergieten in Syrië. De politie heeft vijf mensen aangehouden bij het FC Twente-stadion in Enschede... tijdens een onderzoek naar drugshandel in het supportershome in het stadion. Er zijn drugs gevonden volgens de politie in een handelshoeveelheid. Supporters uit het vak met het Home moesten tijdens de wedstrijd FC Twente-PSV het stadion uit. Dat leidde buiten tot gevechten met de politie. De Baskische afscheidingsbeweging ETA gaat verder als ongewapende organisatie. Zaterdag worden de wapens ingeleverd. Het is voor het eerst dat de ETA dat zelf schrijft in een brief die door de BBC openbaar is gemaakt. Frankrijk en Spanje willen dat ETA niet alleen de wapens inlevert, maar zichzelf ook opheft. De organisatoren van de demonstraties in Suriname hebben opgeroepen om morgen opnieuw de straat op te gaan. Gisteren gingen al duizenden mensen de straat op uit onvrede met de slechte economie, de vriendjespolitiek en corruptie in het land. Het was het grootste protest tegen president Bouterse sinds zijn aantreden in 2010. Ook maandag was er al zo'n protest. Het weer, het is tussen de 2 graden in het zuiden en 8 in het noordwesten. Overdag eh, blijft het bewolkt met af en toe de zon. Bij maximaal 14 graden zaterdag komt daar nog een graadje bij.